en een voorspoedige start. Jobboot met het NOS Journaal. In Duitsland is een klopjacht aan de gang op de daden van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn maandagavond. De voortvluchtige verdachte, de Tunesiër Anis Amri, is kort na de aanslag gezien in de buurt van een moskee in Berlijn. Daar was hij ook een paar dagen voor de aanslag. Een commando-eenheid deed vanochtend een inval in de moskee... die een trefpunt van salafisten zou zijn. Amri zou regelmatig zijn gesignaleerd... maar werd vanmorgen niet aangetroffen. In de moskee zouden fundamentalistische imams recruten hebben geronseld voor islamitische staat. De politie deed vorig jaar ook al een inval in het pand. Burgemeesters krijgen binnenkort meer mogelijkheden om bewoners die ernstige overlast veroorzaken aan te pakken. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de zogenoemde ASO-wet die dat regelt. Als wijkbewoners bijvoorbeeld een blaffende hond in de tuin hebben... waardoor de buren s'nachts wakker liggen... dan kan de burgemeester ze dwingen de hond s'nachts binnen te halen. Ook als het verhuren van woningen aan buitenlandse toeristen... via bijvoorbeeld Airbnb leidt tot ernstige overlast... kan de burgemeester ingrijpen. In het uiterste geval kan hij iemand uit huis plaatsen. De winkels van Bruna zijn inzet van een strijd tussen de postbedrijven Cent en PostNL. Die willen allebei in Bruna-winkels een balie waar mensen pakketjes kunnen ophalen of versturen. PostNL heeft al veel afhaalpunten bij Bruna-filialen. Cent kondigde vandaag aan dat er bij Bruna-hubs komen in 300 vestigingen van de keten. Waarvan ook DHL gebruik gaat maken. De topman van Cent zegt dat PostNL uit de Bruna-winkels zal verdwijnen. Maar een woordvoerder van PostNL wil dat bevestigen nog ontkennen. Het weer vannacht droog, mogelijk ontstaat dichte mist. De temperatuur daalt vannacht naar 1 tot 4 graden. Morgen tot de avond droog, af en toe wat zon. Temperatuur morgen uiteenlopend van 5 tot 8 graden. In de avond regen met aan zee harde tot stormachtige wind. Zaterdag eerst nog zonnig, daarna opnieuw regen. Tijdens de kerstdagen is het zacht.